Er is weliswaar een meerderheid voor een vuurwerkverbod... maar sommige partijen hebben wel een paar voorwaarden. Ik vind dat zowel de importeurs als die verkopers gecompenseerd moeten worden. Mijn fractie vindt het in het belang van de handhaving van het vuurwerkverbod... dat er duidelijk afspraken worden gemaakt met onze buurlanden... over dat Nederlanders geen vuurwerk kunnen kopen in deze buurlanden. Het proces dat duurt zeker anderhalf jaar. Dit betekent dat het vuurwerkverbod niet deze jaarwisseling van kracht zou kunnen worden. Ook vindt staatssecretaris Jansen dat de Tweede Kamer zelf moet bedenken waar het geld vandaan moet komen dat nodig is om de vuurwerkbranche te compenseren. In de Verenigde Staten zijn zeven mensen omgekomen door zware stormen. Afgelopen dag raasden er in het midden van Amerika 24 tornado's over. Ook wordt er gewaarschuwd voor overstromingen. Huizen, wegen en elektriciteitsvoorzieningen zijn in sommige gebieden flink beschadigd. Het slechte weer begon woensdag en duurt waarschijnlijk tot en met morgen. Bij een grote brand bij een autobedrijf in Raamsdonksveer is iemand gewond geraakt. Het vuur ontstond gisteravond in een loods op een bedrijventerrein. De brandweer gebruikte onder meer twee hoogwerkers om de brand te kunnen blussen. De gewonde ligt met brandwonden in het ziekenhuis. Volgens het AD gaat het om iemand die met een slijptol in die loods bezig was. En beschuit met muisjes in Drenthe, op de boerderij van Marianne in Pijzen, is een geit bevallen van maar liefst vijf lammetjes. Het is volgens haar vrij uniek dat ze allemaal levend ter wereld zijn gekomen. Het begon afgelopen dinsdag om 8 uur s avonds en daarna ging het snel. Nou, na een kwartiertje kwam nummer 2. Nou, weer wat later nummer 3. Ik dacht, nou, mooi, klaar. Nou, toen kwam er nog één. Nou, toen dacht ik, nou, dat is ook niet normaal, vier. En ook allemaal mooi gezond. En toen eh, leek het weer als ze ging persen en... Eh, toen kwam eh, deze er ook nog achteraan. Ja, het gaat goed met de geitjes. Het buurmeisje van de boerin mag nu namen gaan bedenken. Heb ik het weer nog voor je. Een waanzinnige lentedag komt eraan met weinig wind. De zon gaat ook volop schijnen. In Groningen wordt het maximaal een graad of 18. In het zuiden loopt de temperatuur op tot 22 graden.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 Een algeheel vuurwerkverbod zit er de komende jaarwisseling nog niet in. Dat zei staatssecretaris Jansen gisteravond in een Kamerdebat. De Kamer heeft zoveel voorwaarden gesteld... dat het volgens hem zeker anderhalf jaar duurt om alles te regelen. De Zuid-Koreaanse president Yoon is officieel uit zijn ambt gezet. Hij was door het parlement al geschorst vanwege zijn poging de macht te grijpen... en nu heeft het constitutionele hof zijn afzetting bevestigd. De handelsoorlog die de Amerikaanse president Trump heeft ontketend... kent alleen maar verliezers, zegt de president van de Nederlandse bank Klaas Knot.